Dikte Hark met het NOS Journaal. In Bosnië is de massamoord op moslims... Tijdens de ceremonie in het nabijgelegen Potocari werden ruim 600 slachtoffers herbegraven... die pas onlangs geïdentificeerd zijn. Van de lichamen die destijds in massagraven werden gevonden... zijn er nu ruim 4500 geïdentificeerd. In Nederland begint rond deze tijd op het plein in Den Haag... een herdenking van de massamoord in Srebrenica. De explosie op een munitiedepot van de marinebasis op Cyprus is veroorzaakt door een brand in het struikgewas in de buurt van de basis. Dat heeft de minister van Defensie gezegd. Sabotage wordt uitgesloten. Er zijn twaalf doden gevallen, onder wie vijf brandweerlieden. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De brand sloeg over naar containers waarin munitie lag opgeslagen. Die was afkomstig van een schip dat twee jaar geleden werd onderschept toen het van Iran op weg was naar Syrië. Naar aanleiding van de explosie zijn de Cypriotische minister van Defensie en het hoofd van de Veiligheidsdienst opgestapt. Duizenden agenten kunnen binnenkort langer op straat surveilleren dankzij hun nieuwe smartphone. Daardoor hoeven ze minder vaak terug naar het bureau omdat ze met de telefoon op een veilige manier hun administratie bij kunnen werken. Ook kunnen ze via hun smartphone sneller informatie opvragen over bijvoorbeeld personen en kentekens. Agenten kunnen daardoor tijdens hun dienst een half uur tot een uur langer op straat surveilleren. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle agenten en rechercheurs een smartphone krijgen. Een man die is veroordeeld voor verkrachting is niet teruggekeerd van verlof. Hij kreeg in 2007 zes jaar cel voor het verkrachten van een vrouw uit Eindhoven. De man zou binnenkort weer vrijkomen en mocht daarom af en toe met verlof. Ons het Eindhovens Dagblad wilde de verkrachter niet beloven dat hij uit de buurt van zijn slachtoffer zou blijven. Justitie wil dat niet bevestigen. Het weer afwisselend bewolkt en stapelwolken, overwegend droog en weinig wind. Middagtemperatuur 21 graden aan de kust, plaatselijk 25 graden landinwaarts.